Zes uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bij een zeer grote brand in een bedrijfsgebouw in Wateringen is asbest vrijgekomen. Het is nog niet bekend hoeveel en op welke plekken. De brand brak uit in een verf- en behangloods. Er kwam veel rook vrij. 36 buurtbewoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet terug naar huis. Andere omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Het leger van Cameroen heeft 143 strijders van terreurbeweging Boko Haram gedood. Dat meldt de Cameroense regering. Bij de gevechten kwam één militair om het leven. Volgens de regering werden niet eerder zoveel Boko Haram-strijders tegelijk gedood bij een gevecht in Cameroen. Begin deze maand viel de islamitische terreurbeweging de stad Baga binnen en kwamen 2000 mensen om het leven. Duikers hebben de voice recorder van het neergestorte Air Asia-toestel boven water gehaald. De zwarte doos werd gevonden in de Javazee bij Indonesië... in de buurt van de plek waar gisteren de andere zwarte doos al werd opgedoken. De voice recorder bevat geluidsopnames uit de cockpit... en geeft mogelijk meer duidelijkheid over de oorzaak van het vliegtuigongeluk. De omslag van de nieuwe editie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo is uitgelekt. De Franse krant Libération twitterde gisteravond de voorpagina. Daarop staat de profeet Mohammed met een bordje met de tekst Je suis Charlie. Bovenaan de voorpagina staat Alles is vergeven. De volgende editie komt morgen uit in een oplage van 3 miljoen. Charlie Hebdo zal ook in Nederland te koop zijn. Fidel Castro heeft een brief gestuurd naar de Argentijnse oud-voetballer Diego Maradona. Het is voor het eerst in drie maanden dat er iets naar buiten komt van zijn hand. Maradona heeft de brief laten zien op een Venezolaans tv-station. Waarschijnlijk is de actie bedoeld om de geruchten over het overlijden van de voormalige Cubaanse leider de kop in te drukken. Het weer, de dag begint regenachtig, maar later trekt de neerslag via het oosten weg en neemt de wind af.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 714, live, divine, maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, Don't say I'm fresh. When my voice goes through the mesh of the mic, revolt that I am holding. or I will attack, and you don't want that.